Bijvoorbeeld of je je hoofddoek wel netjes draagt. Het meisje dat nu in coma ligt, zou door hen zijn aangevallen. Iraanse staatsmedia zeggen dat het meisje gewoon is flauwgevallen. Ruim een jaar geleden overleed Masha Amini. Die Iraanse vrouw van 22 kwam om door geweld van de moraalpolitie. Daarna werd er maandenlang geprotesteerd. Een explosie vannacht in Den Haag. Mijn huis is iets ontploft en er is nogal wat schade. De voordeur ligt er helemaal uit en ook ligt er veel glas op straat van ruiten die kapot zijn gesprongen. En ook zijn een paar fietsen weggeblazen door de klap. Water nog nooit zo weinig vlees, staat in de krant Trouw. Volgens onderzoekers van de Wageningen Universiteit gemiddeld nog zo'n 37,5 kilo per jaar. Volgens onderzoekers laten we door de hoge inflatie vooral duurdere kipfilets en biefstukjes vaker liggen. In de buurt in Utrecht lopen extra agenten rond naar meerdere steekpartijen. Ook moeten mensen daar goed op letten, zegt de politie. In de week tijd zijn er drie jonge vrouwen gestoken. Telkens in en rond dezelfde straat. Daar voelen vrouwen zich nu niet meer zo relaxed, merkt ook onze verslaggever Danny Simons. Er is hier nog wel wat aan de hand hè, de afgelopen week. Daar hebben jullie vast iets over gehoord. Ja, klopt. Er zijn drie eh, meiden gestoken in één week tijd. Dus ja, het is niet echt chill om hier over straat te gaan. Nu komen jullie naar buiten, ook bewust met een grote groep, dat jullie niet meer in jullie eentje gaan? Met vier man sterk, expres. Ja, we willen eigenlijk allemaal niet eh, alleen, dus we gaan nu echt wel expres tegelijk naar huis. En ik ga eventjes naar de meiden die in de deuropening staan. Jullie wonen hier, neem ik aan. Ja, klopt. Ja, hoe is dat voor jullie dan, dat dat hier zo ja, in jullie straat gebeurt? Ik vind het wel heel eng hoor, ik voel me wel onveilig hier, zeker. De drie vrouwen die werden gestoken, allemaal in de twintig, zijn licht gewond geraakt, maar zijn vooral geschrokken. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de steekpartijen en of er één dader is of meerdere. Het weer nog, zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Als het goed is blijft het overal droog met 16 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is gelukkig een vrij rustige ochtendspits tot dusver. Naast de gebruikelijke dagelijkse files van ongeveer 5 minuten zijn er twee bijzonderheden. Allereerst een ongeluk op de A7, Hoorn richting Zaanstad. Voor Purmerend Noord 9 kilometer file met 20 minuten op oponthoud. Komt omdat de linkerrijstrook dicht is. En het is druk op de N242 vanuit Middenmeer naar Alkmaar. Tussen Heer Waard en Omval 3 kilometer.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 En die motie werd aangenomen. De ceremonie waarin de Curaçaose slavenleider Tula eerherstel zou krijgen van de Nederlandse regering is afgelast vanwege noodweer. Komende avond is de herkansing. Bij een busongeluk in de buurt van Venetië zijn zeker 21 doden en 18 gewonden gevallen. Volgens Italiaanse media viel de bus van een viaduct. De passagiers waren toeristen. En het weer, zon en wolkenvelden. In het noorden wat regent, wordt 16 tot 18 graden. Morgen verandert er weinig, maar in het weekend wordt het een stuk warmer en zonniger.